Kees Rood met het NOS-journaal. De Zweedse politie heeft een einde gemaakt aan een bezettingsactie in de Libische ambassade in Stockholm. Een anti kadhafi groep was het gebouw vanmiddag binnengedrongen en had er de vlag van de Libische opstandelingen gehesen. Volgens de politie hadden de bezetters plannen om de ambassade in brand te steken of zelfmoord te plegen. Een medewerker van een Libische organisatie in Zweden zei dat de bezetters asielzoekers waren van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning was afgewezen. De militaire machthebbers in Egypte zijn begonnen met het opheffen van de noodtoestand die er al 30 jaar van kracht is. Voor de verkiezingen van november is de noodtoestand definitief opgeheven, zeggen ze. Onder deze regeling van oud-president Mubarak hadden leger en politie verregaande bevoegdheden om de oppositie te onderdrukken. Opheffing van de noodtoestand was een van de belangrijkste eisen van de honderdduizenden demonstranten die in februari Mubarak wegkregen. Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer vindt dat premier Rutte meer leiderschap moet tonen in de eurocrisis. Volgens PvdA-leider Cohen moet Rutte duidelijk maken welke oplossingen hij ziet. Hij moet niet steeds een half verhaal vertellen uit angst voor de PVV, zegt Cohen. D66-leider Pechtold verwacht van de premier dat hij zichtbaar is en maatregelen neemt. VVD-fractievoorzitter Blok noemt de kritiek onzin. De politie in Gelderland waarschuwt voor een bende die het gemunt heeft op halskettingen. In Velp werd vandaag een 49-jarige man op straat beroofd en vanmiddag sloegen de dieven toe in Zevenaar. In beide gevallen werden de slachtoffers op straat aangesproken en misten ze even later hun ketting. De Europese beurzen toonden vanmiddag enig herstel dankzij een hogere opening van Wall Street in New York. Eerder waren de Europese beurzen flink lager door zorgen over de financiële sector, vooral over de Franse banken. De AEX krabbelde in de middag op en sloot 2% hoger op 283 punten. Het weer vanavond en vannacht hier en daar regen. Morgen overdag bewolkt en enkele buien. Smiddags mogelijk met onweer. In het noorden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 4 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoetewoude Rijndijk 5 ook op de A4 tussen Vlaardingen en Hoogvliet 4 kilometer tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux. De A20 Hoek van Holland-Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland 3 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein.